Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Amerikaans achter het stuur. Bovendien reed hij te hard en verzette hij zich bij zijn arrestatie. Heeft de woordvoerster van de 58-jarige Timothy Brose bevestigd. Het Witte Huis trok de nominatie van hem donderdag in. Woordvoerster wilde aanvankelijk alleen kwijt dat hij zich om persoonlijke redenen had teruggetrokken. Brose is een bekende advocaat in Amerika en een van de bekendste fondsenwervers van president Obama. Zo haalde hij meer dan een half miljoen dollar op voor de herverkiezingscampagne van de president. In de strijd tussen Apple en Samsung is Apple er opnieuw in geslaagd een verkoopverbod in te laten stellen op een product van Samsung. Een Amerikaanse rechter heeft besloten de verkoop van de Samsung Galaxy Nexus smartphone tijdelijk te verbieden. Dezelfde rechter besloot eerder in de week ook al de verkoop van een specifieke tablet van Samsung te verbieden. Mogelijk blijft het tijdelijke verbod van kracht totdat eind juli een rechtszaak over deze kwestie begint. Het Duitse parlement heeft ingestemd met het nieuwe Europese begrotingspact en het Europese noodfonds ESM. Zoals verwacht was meer dan twee derde van het parlement voor. Vrijwel alle parlementariërs van de coalitiepartijen CDU en FDP en de oppositiepartijen SPD en De Groenen. Bondskanselier Merkel had de goedkeuring van twee derde van het parlement nodig om in te kunnen stemmen met de Europese maatregelen. Ook de Duitse Bondsraad stemt vannacht nog over de Europese maatregelen. Zelfs als ook die akkoord gaat is de weg nog niet vrij om het noodfonds en het begrotingspact in te voeren. Er liggen nog klachten bij het Duitse Constitutioneel Hof die eerst moeten worden behandeld.